Door zijn vergiftiging afgelopen zomer lag hij een tijd in een Duits ziekenhuis en kon hij zich dus niet melden. En de rechter beslist nu of hij daardoor alsnog de gevangenis in moet. Bij de rechtbank verzamelden zich honderden aanhangers van Navalny, vertelt onze correspondent. En die zijn eh, onmiddellijk gearresteerd, althans een deel daarvan. Dus de politie die is, eh, die is actief. Vooral met eh, mensen tegenhouden en een aantal mensen arresteren. En eh, verder staan ze hier ook maar te wachten wat er verder gaat gebeuren. Ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen die flesjes met het coronavaccin over hebben... moeten dat laten weten, zegt het RIVM. Die flesjes komen ergens anders namelijk dan weer van pas. Afgelopen dagen kwamen de berichten van zorginstellingen... die ook mensen een prik gaven die eigenlijk nog niet aan de beurt waren. Dat mag ook, zegt het RIVM. Alles om te voorkomen dat de flesjes worden weggegooid. Treinverkeer rondom Amsterdam komt langzaam weer op gang. Daar was vanmorgen een storing bij ProRail. Ook in Rotterdam wordt de boel weer opgestart. Daar had de binnenstad last van een stroomstoring. Ook trams maar inmiddels is er weer elektriciteit in de havenstad. En is dus ook nog voetbalnieuws uit Rotterdam. De Kuit vertrekt per direct bij Feyenoord. In onderling overleg is het contract met de oud-aanvoerder en jeugdtrainer ontbonden. Kuit werd gezien als toekomstige hoofdtrainer, maar als opvolger van Dick Advocaat koos de club voor Arne Slot. En in de Amerikaanse staat New York zijn een aantal agenten geschorst omdat ze pepperspray gebruikten tegen een meisje van negen dat geboeid in een politieauto zat. De beelden doken in het weekend op en leidden tot veel ophef. Volgens de politie waren de agenten afgekomen op een melding van familieproblemen en was het meisje in de war. Te zien is hoe ze wordt vastgehouden en een agent roept gedraag je niet als een kind. Waarop het meisje roept ik ben een kind. Hoeveel agenten geschorst zijn, dat is niet bekend. En het weer, het is grijs en regenachtig. In het noorden kan ook sneeuw vallen. Het is tussen de 0 graden in Groningen en 11 in Limburg. Morgen valt er opnieuw regen, maar is het een stuk minder koud. Het wordt dan 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noorden van het land is het plaatselijk nog glad door bevriezing. En van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie.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 Thinking about tomorrow brings this sorrow to my eyes, but I let go. over what it went by. Said I shot a man in green, took his wife to Italy. She had earned a million bucks and when she died, came to me. you, baby, yeah, the dolphins make me cry de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mi te quiere como Fumábamos la te pasaba el humo.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een storing bij ProRail is het treinverkeer van en naar Amsterdam stil komen te liggen. De storing lijkt inmiddels opgelost, maar het duurt volgens ProRail nog wel even voordat alles weer normaal rijdt. Ook in Rotterdam was vanochtend een storing. In acht gebieden in Engeland begint een huis-aan-huis -huis onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Elk gebied telt zo'n 10.000 inwoners. Een Britse onderminister noemt het opduiken van de Zuid-Afrikaanse variant zeer zorgwekkend. Dirk Kuyt vertrekt per direct bij Feyenoord. Hij was een jeugdtrainer en werd gezien als toekomstig hoofdtrainer. Maar als opvolger van Dick Advocaat koos de club onlangs voor Arne Slot. Het weer 0 graden in Groningen en 11 in het uiterste zuiden.